Kees Groot met het NOS-journaal. De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Die moet de Europese buitengrenzen beter bewaken. De grens- en kustwacht is de opvolger van Frontex en heeft meer bevoegdheden. Het is de bedoeling dat binnenkort 1500 grenswachten paraat staan om in actie te komen als de bewaking van de buitengrenzen onder druk staat. Zij helpen ook mee bij het uitzetten van economische migranten. EHBO'ers zouden bijgeschoold moeten worden in het stelpen van bloedingen na een aanslag. Dat zeggen traumachirurgen. Bomaanslagen en schietpartijen komen steeds vaker voor... en de kans dat Nederland door zo'n incident wordt getroffen is daarom niet ondenkbaar... stelt de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. Omstanders weten nu vaak niet hoe ze bloedingen moeten stelpen... maar dat is wel belangrijk omdat professionele hulpverleners pas later ter plaatse kunnen zijn. De organisatie van het grootste popfestival ter wereld in het Britse Glastonbury heeft iedereen opgeroepen niet meer te komen. Door het slechte weer is het een chaos op de weg naar het festivalterrein. Het verkeer staat muurvast. Sommige mensen staan al 11 uur in een file. Het terrein in Glastonbury is een grote modderpoel. Wielrenner Robert Gesink start niet in de Tour de France. Hij heeft nog te veel last van de gevolgen van zijn val in de Ronde van Zwitserland. Hij liep daar een hersenschudding op en volgens de medische staf van zijn team Lotto Jumbo is hij niet op tijd hersteld. Robert Geesink zou normaal gesproken de kopman zijn voor zijn team. Die rol wordt nu overgenomen door George Bennett. Het weer vanuit het zuiden wat bewolking en plaatselijk kan een bui vallen. Het is 23 tot 26 graden. Komende nacht en morgenochtend zwaardere buien met kans op onweer en hagel, vooral in het westen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De avondspits in de Randstad is alweer begonnen met files op de A1 naar Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge. De nasleep van een ongeluk op de A10 Watergasmeer Nieuwemeer. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer.